Eerst het NOS nieuws van 5 uur. Michel Koenen met het NOS journaal. Jacques Monas stapt uit de PvdA-fractie, maar blijft in de Tweede Kamer. Hij kan zich niet langer vinden in de koers van de partij. Door het vertrek van Monas heeft de coalitie van VVD en PvdA... geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Vanochtend werd duidelijk dat Monas niet langer kandidaat-lijsttrekker van de partij was... Volgens hem had het partijbestuur hem geweigerd omdat Monash het verkiezingsprogramma wilde aanpassen zodra hij werd gekozen. Het bestuur wilde daar niet mee instemmen en zegt dat Monash zichzelf daarop terugtrok. De marechaussee heeft eergisteren 24 migranten gevonden... tijdens een controle op de veerboot van Rotterdam naar Hull in Engeland. Ze zaten verborgen in een vrachtwagen. De vluchtelingen komen uit Irak, Afghanistan en Vietnam. Ze worden verhoord en gaan daarna de asielprocedure in. twee verdachten van 67 en 41 jaar zijn opgepakt. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Een politicus van de Duits rechtsextreme partij NPD is in hoger beroep veroordeeld tot acht maanden cel. De man heeft op zijn onderrug de ingang van een concentratiekamp getatoeëerd... met prikkeldraad en een toegangspoort. Daarbij staat de tekst Jedem das Seine. De politicus werd vorig jaar gefotografeerd in een zwembad in de buurt van Berlijn. Vanwege zijn tattoo werd hij het zwembad uitgezet. De man heeft de tatoeage inmiddels laten veranderen... zodat hij weer met zijn kinderen naar het zwembad kan. En het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Mars One gaat naar de beurs in Frankfurt. Het bedrijf gaat sturen. Veel experts twijfelen aan de haalbaarheid daarvan. Het weer nog vannacht opklaringen waarbij het een paar graden kan vriezen...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 Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar door slecht wegdek. De spitstrook is dicht bij de Velsertunnel richting Alkmaar. Er staat 11 kilometer file vanaf knopend Badhoevedorp. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein. 6 kilometer tussen knopend de Nieuwe Meer en de Koentunnel. De andere kant op richting uh, de Nieuwe Meer. Tussen afrit Watergraafsmeer en knopend Koenplein 11 kilometer file. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meer en 8. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum 4 kilometer bij Sliedrecht West. Op de A16 Rotterdam richting Breda.